en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journal. De kaping van een vliegtuig op Malta is voorbij. Het toestel had 118 mensen aan boord. Die zijn allemaal ongedeerd gebleven. De kapers hebben zich overgegeven en ze zijn gearresteerd, meldt de premier van Malta. Het vliegtuig, een A320 van Afrikia Airways, werd op een binnenlandse vlucht in Libië gekaapt en naar Malta gevlogen. Wat de kapers wilden is niet bekend. Een van de twee kapers zou de leider zijn van een pro kadhafi partij hij zou de vrijlating hebben geëist van een zoon van die voormalige Libische leider. De politie heeft in Utrecht een lid van de Italiaanse maffia aangehouden. De man moet wegens een eerdere veroordeling in, in Italië een gevangenisstraf uitzitten van ruim 5,5 jaar. In zijn geboortestad Napels was de man in 2013 veroordeeld vanwege drugshandel en deelneming aan een maffiaorganisatie. Hij is opgespoord door het speciale politieteam FAST NL, in nauwe samenwerking met de Italiaanse politie. Dit jaar is een record aantal bootvluchtelingen verdronken in de Middellandse Zee. Het zijn er ruim 5000. Vorig jaar verdronken volgens de Internationale Organisatie van Migratie bijna 3800 mensen. Volgens de organisatie wagen minder mensen de oversteek, maar de risico's zijn groter geworden. Zo kiezen vluchtelingen minder vaak voor de route tussen Turkije en Griekenland en nemen in plaats daarvan de gevaarlijke route vanuit Noord-Afrika. Arjan van der Laan is ontslagen als bondscoach van de Nederlandse voetbalvrouwen. De voetbalbond KNVB heeft onvoldoende vertrouwen dat het elftal onder hem goed gaat presteren op het komende EK. Van der Laan was bondscoach sinds oktober. Assistent bondscoach Sarina Wiegman neemt voorlopig zijn zaken waar. TK is volgende zomer in Nederland. Het weer, het gaat vanavond regenen en flink waaien, aan zee stormachtig. En er kunnen ook zware windstoten voorkomen. Vannacht trekt de regen weg, morgen wisselen zon en wolken elkaar af... en het blijft op veel plaatsen tot de avond droog. Het wordt 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Nauwelijks files in de Randstad. Alleen wat drukt op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Het rijdt langzaam tussen Hilversum-Noord en Afrit Bunschoten. En op de A10 West is de rijbaan dicht bij Amsterdam-Hemhavens na een ongeluk.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 Kanaal 40. Wij zijn live op de IJsbaan hier in het Zandvoortse centrum. En we zijn het laatste uur begonnen met de nummer 10 van deze week. Dat was Bruno Mars met 24 Karat Magic. Hey, dit uur gaan we kijken naar de, onder andere hoe de Nederlandse top 40 eh, eruit ziet. Dat zullen we over een klein half uurtje gaan doen. En we gaan ons opmaken voor de top 3 van eh, deze week. Ik kan je verklappen voor de vaste luisteraars. Hij is ietsjes veranderd. We hebben een nieuwe top 3 eh, te pakken. In ieder geval nummer, nieuwe nummer 2. Of we nieuwe nummer 1 hebben, dat hoor je zo tegen de klok van 5 uur. Ook dit uur zullen we Jonas weer het ijs op gaan sturen om te kijken hoe het enthousiasme op het ijs is. En kijk of dit keer niet eh, de microfoon in zijn limiter klapt eh, door al het eh, gegril van de enthousiaste kinderen hier op de ijsbaan in Zandvoort. Wij gaan de nummer 9 nu draaien van deze week. De nummer 9 die is vijf weken geleden binnengekomen.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 Hey, weet je waarom me dit een beetje aan moet denken? Twee jaar geleden stond het in Haarlem. Dit jaar staat het in Breda, het glazen huis van de 3FM-collega's. Maar eh, het is zelfs zo druk hier geworden dat ik maar een eh, persoonsbeveiliger eh, erbij heb gehaald. ik zie hier een mooie man naast me staan met een veetje. Nou, ik ben blij dat hij er is, want anders kan ik de drukte hier niet meer aan. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa.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 James Arthur met eh, Say You Won't Let Go. We gaan ons uh, langzaam opmaken om te kijken hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet. Maar niet voordat ik wat nieuws heb verteld over Katy Perry. Want Katy Perry is weer helemaal verliefd. Ja, verliefd. Ja, echt waar met Orlando. Het is helemaal koek en uit tussen hun. Afgelopen maandag waren de twee op bezoek in een kinderziekenhuis. Om de zieke kinderen alvast een eh, goed gevoel voor eh, kerst te geven... gingen de zangeres en acteur langs in het kinderziekenhuis van Los Angeles. Ze waren daarbij eh, verkleed als kerstman en kerstvrouw. Die foto's zou ik wel eens willen zien overigens van Katy Perry als kerstvrouw. Maar dat is zijde. Uh, de twee namen uitgebreid de tijd om liedjes met de kinderen te zingen en op de foto te gaan. Katie en Orlando zijn eh, betrokken bij verschillende liefdadigheidsorganisaties. En waren afgelopen week ook samen aanwezig bij het 70ste jubileum alweer van eh, UNICEF. Waarbij de ambassadeur van zijn. Nou, ze is geweldig, eh, weet je. Ik ben super trots op het werk dat ze doet. Ze is een stem die velen weet aan te spreken. En het is bijzonder dit samen te doen, zo zei Orlando tegen Entertainment Tonight. Ook Katy Perry was vol lof over Orlando Bloom. Hij is al meer dan 10 jaar een UNICEF-ambassadeur. En ik was een jaartje en het heeft, eh, hij heeft mij de fijne kneepjes geleerd van het vak. Aldus eh, de twee artiesten in de media. Goed, we gaan eh, over een klein kwartiertje naar de Nederlandse top 40 kijken. Eerst gaan we luisteren naar de nummer 7 van deze week. De nummer 7 die, uh, staat alweer ondertussen 13 weken lang in de lijst. Hoogste notering voor uh, Heidi Steinveld en Gray samen met Zed met eh, Starving is de nummer 6.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 De top 40 van Europa. Deze week dus op een zesde plaats. En eh, we gaan eens kijken of we eh, weer eh, contact kunnen krijgen met het ijs zelf. Volgens mij moet Jonas daar weer in de buurt staan. Sta ik op het ijs vandaag? Ja, weet ik niet. ik weet het ook niet. Oké, vertel Jonas, wat is er allemaal gaande daar? Ja, één grote chaos natuurlijk. Het is lekker druk. Ik sta momenteel naast Melvin, een van de ijsmeesters, tevens organisatie. En ja, wat vind jij er eigenlijk van hoe het hier gaat nu? Ja, het is weer een, eh, een eh, superdag, kan je wel, eh, kan je wel noemen. Ja, kinderen die hebben weer vrij. Het is vrijdag. En ze zijn lekker aan het uitrazen. Nou, daar doen we het voor. En ja, we zijn nu al bezig voor uh, 2017, 2018. En ja, mochten er nog mensen zijn die willen sponsoren... dat is ook van harte welkom. En nou ik toch de microfoon heb... wil ik toch ook ZFM eventjes hartelijk bedanken voor deze eh, uitzending op het ijs. Het is het, eh, super, super dat jullie dat willen doen. Het is ook een eh, vrijwilligersorganisatie. En uh, ja, die jongens die steken er toch allemaal een heleboel tijd in. Ik wou eigenlijk even een applausje. dat is weer mooi meegenomen, zeggen we dan maar vanaf het ijs. het is natuurlijk de eerste dag van de schoolvakantie, die zijn begonnen. Ja, dank jullie wel, dank jullie wel. Ja, dank jullie wel. Komt hij weer met zijn dankjewel. Ja, ik denk, zet het applaus even aan. Alle eer gaat naar Maurice Mulder dan nu. Ja, nee, nee, ook de Euro Breakdown. Juist. Kijk, dat vind ik mooi. Ik ga van het ijs af, start lekker een plaat in en tot straks. Ja, zo direct eh, rond de klok van uh, eh, 5 uur zal eh, de draaitafels overgenomen worden door... Hans Wassenaar en zijn vrienden. En vanaf 7 uur zal de Beachmasters live hier op het ijs staan met onder andere Jonas. Maar wij zijn nog met de Euro Breakdown tot 5 uur bij je. En... Over, eh, nou ja, na het volgende nummer eh, zullen we wat eh, gaan verklappen over de Nederlandse top 40, hoe die die uit gaat zien. Maar eerst heb ik nog wat vertellen over Sia. Want Cheap Thrills van Sia was in 2016 het nummer dat via Shazam, jawel, het meest werd opgezocht. Achter Cheap Thrills staan ook This Girl van Kongs Cooking on Three Burners en Faded van Alan Walker... die het vaakst uit de resultaten van de audio zoekmachine kwamen. De grootste hits van 2016 eh, dus. I Took a Peel eh, in Ibiza van Mike Posner staat op de vierde plaats daar. Nou, in 1990, 1999 ontstond eh, de app Shazam, waarmee je een nummer kunt opzoeken terwijl je het laat horen. Nou, sinds de start zijn er al meer dan 25 miljard, jawel 25 miljard nummers... Eh, opgezocht via Shazam. Inmiddels gebruiken zo'n 1 eh, miljard mensen de app. En wordt er per dag zo'n 20 miljoen keer naar een eh, nummer gezocht. Nou, rond het principe van Shazam een fragment laten horen. En dan weten welk nummer het is. Wordt momenteel ook een tv-programma ontwikkeld. Daarin zullen experts het opnemen tegen de techniek achter de app. Nou, om die, dat programma alvast te tackelen... Ik eh, weet toevallig eh, een van de sponsors eh, hier op de ijsbaan. Ik zag zo'n doek hangen van Café 4. Die heeft al aardig wat jaartjes raakt plaatje. Dat is CFM tegen de rest van de wereld. En tot op één of twee jaren na heeft tot op heden iedere keer... nou, gelukkig CFM gewonnen. Daar ben ik wel blij mee. Goed, we gaan door met, nou ja, hoe toevallig, Sia. De nummer 5 van deze week, de Sia is dat. Samen met niemand minder dan Kendrick Lamar met het nummer The Greatest. another scar may bless you. 5 van eh, deze week. Sia samen met uh, Kendrick Lamar met eh, The Greatest. Plaat die inderdaad goed opgenomen wordt overal. het is ondertussen half vijf geworden. En dat betekent tijdens uur break dan ook altijd de Nederlandse top 40 gaan behandelen. collega's van eh, Radio 58, die presenteren inderdaad eh, op dit moment de Nederlandse top 40. En ik ga hem even met je doornemen hoe die er eh, deze week uitziet. Op nummer 40 in de Nederlandse top 40 vinden we 21 Pilots met Headens. Nieuw binnengekomen op nummer 39 is Adele met Water Under the Bridge. Op 38 vinden we Imani met Don't Be So Shy. Ondertussen alweer 31 weken erin. Wie er ietsjes langer in staat, 37 weken om precies te zijn... is eh, Hard wel samen met Jay Sean met eh, Thinking About You op 37. Op 36 in de Nederlandse top 40 Major Lazer met eh, Believer. En Sean Paul met Dua Lipa met No Lie staat op 35. Yellow Claw samen met Jade Lauren met Love and War staat op 34. En op 33 staat Jonah Fraser met Ik Kom Bij Jou. Nieuw binnengekomen op 32 is I Don't Want to Live Forever van Zayn en Taylor Swift. En op 31 staat Jonas Blue met eh, By Your Side. Romy Schultz, Share Light op 30. En Kingston, Do I Ever, vinden we op 29. Eh, nou, we gaan even een uh, zootje skippen. We gaan naar de nummer 20 toe. Daar vinden we Heili Stijnveld met Starvin. En op nummer 19 staat... wie staat daar? First Man. Ik kon hem even niet lezen hoor. Met Overall. Op nummer 18 dan Feist met Used to Have It All. Nou, naar de top 10 dan van de Nederlandse top 40. Op nummer 10 vinden we daar Rack Bone Man met Human. Op nummer 9, Gavin James met Nervous. Shawn Mendes met Mercy op nummer 8. En op nummer 7 staat Bruno Mars met 24 Karat Magic. De nummer 6 van deze week in de Nederlandse top 40 is The Weeknd met I Feel It Coming. Op nummer 5 staat Let Me Love You van eh, DJ Snake en eh, Justin Bieber. En op nummer 4 staat eh, Calvin Harris met My Way. Nou, de top 3 dan van de Nederlandse top 40 is The Weeknd met Starboy op 3. James Arthur met Say You Won't Let Go vinden we op een eh, nummer 2. En op een nummer 1 staat uh, Rockabye van eh, Clean Bandit, Jean-Paul en Anne-Marie. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de nummer 4 van deze week in de Europese top 40.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 Cause te duidelijk richting eh, Jesse Nelson laten weten wat ze nooit meer zal doen. En de hele wereld eh, mocht daarvan eh, meegenieten. Nou, Little Mix heeft weer eens voor een bijzonder moment gezorgd. Net zoals met de vorige nummer. Dat was ook een bijzonder Nee, ehm, de band werd geïnterviewd en dat was live te volgen. En op de vraag wat ze nooit meer zou doen, zei Lien... Oh, ik weet precies wat ik wil zeggen, maar het is iets te uitdrukkelijk. Uh, nou, Perry Edwards en Jade Thurwal snapten de opmerking meteen. Bij eh, Jesse Nelson viel het kwartje niet en Lee Ann probeerde het eh, in haar oor te fluisteren. Ze vergat alleen even dat een eh, microfoon dichtbij stond en iedereen hoorde. En daardoor, ja, nou ja, <laughs> ik kan het eigenlijk niet zeggen wat ze zei. Maar uh, dat kan je zelf wel invullen, denk ik, zo hier... ja, op het terras, zullen we zeggen. Nee, nou, Perry had die blunder gelijk door. Schat, je weet dat er een microfoon recht boven hangt zegt ze. En nou ja, Jessie reageerde nog eh, op het uh, geheimpje met... Nou, als hij leuk is, dan ja. Nou ja, hoe de opmerking zal vallen bij de fans eh, is nog de vraag. Veel fans van de meiden zijn namelijk nogal jong. En mogelijk dat er nu weer wat vraagtekens bundelen rond Little Mix. Nou ja, over jong gesproken, over de dames en heren op de ijsbaan. Dat is ook allemaal wat jonger als ik zou kijken vergelijken met het terras hier. En eh, de oudste op de ijsbaan is eh, denk ik eh, Jonas die er weer staat voor mij met de microfoon. Hoi Jonas. Uh, goedenavond. Goede, nou, middag hoor nog. Oh, middag. Oh. Ik ben niet de uh, jongste hier, of de oudste. Nee? Dat absoluut niet. Oh, oké. Okay. tenminste, zo zie ik er niet uit. Maar ze vallen voor mijn neus, stuk voor stuk. Ja, vallen ze? Is het zo glad? Nou, glad, glad. Hoe kan dat nou? Nou, ik weet niet. Was nog een ijsbaan of zo? Oh, ja. Nou, vandaar. Maar ja, de sfeer zit er nog lekker in het is eh, lekker druk. Af en toe denk je dat die kinderen gewoon nooit meer naar huis toe gaan. Nee, de energie zit voldoende eh, in de kinderen. Het begint uh, langzaamaan donkerder te worden hier in het Zandvoort. Ze Die ijsbaan staat natuurlijk buiten. En wat mij dan meteen opvalt zijn die mooie ledstrips zo rond de kerstboom in het midden van het ijs. Ja, dat is zeker waar. we hebben natuurlijk ook de mooie pakketjes hangen in de trus. En dat is natuurlijk van een enige echte nop. Ja. De, de, de in de rust zal even uitleggen. Dat zijn die eh, discolampen eh, die daar eh, zijn. En eh, die eh, zijn allemaal eh, aangesloten door niemand minder dan uh, Bijnes. Een van de ja, ja, vrijwilligers, medewerkers, sponsoren, bedrijven die hier allemaal een goed hart aan toedragen hier op de ijsbaan in Zandvoort. Ja. Hey Jonas, jij hebt zo direct om 7 uur uitzending. wat ga je daar allemaal in doen tussen 7 uur vanavond en 9 uur vanavond? Nou, zo min mogelijk praten, daar heb ik niet zoveel zin in vanavond. En zoveel oh. mogelijk muziek natuurlijk. Maar er komen allemaal kinderen naar me toe schaatsen en die willen allemaal wat zeggen. Nou, laat ze komen. Wat willen ze zeggen? Goedemiddag. Nou, dat weet ik niet. Kom maar. En zo naar mijn moeder. Een zoen naar je moeder. Nee, een SO, weet je wel. Dat is zo'n eh, shout-out geworden. Oh, shout-out. Nog iemand anders wat zeggen? Ja, jou ook wat zeggen? Hoi! Oh, hoi. Nou, doei. <laughs> ja, voor de rest nog iemand hier? Nee, niemand geen zin meer in. Ja, niemand heeft er zin meer in. Eh, iedereen ja, is lekker nog wat uh, zeggen? Schaats even naar Jonas toe. Oh, wacht, ze komen. Oh, pas op. Mag hoor. Wat wil je zeggen? Oh. dat is niks zeggen meer, dat is gewoon schreeuwen. Kan wat zeg of ga je schreeuwen? ik hoop het voor je. MLP! Ah ja, nou ja, ik begrijp het niveau eh, daar eh, op de het, eh, ijsbaan. Het weer de verkeerde kant op hier, dat is weer te merken. Oké, één keer en dan stoppen we ermee, want dit gaat niet goed, jongens. En zo naar mijn moeder! Doe de hey, kunnen jullie allemaal de dip doen op het ijs? Ja! Doe, doe, ik ga aftellen, hè. Kom op, jongens, allemaal tegelijkertijd. Drie, twee, één... Ah, dat ging goed. Het kan nou, beter, maar ieder, iedereen, niet iedereen deed nog mee. Nog eentje proberen? 3, 2, 1. Ja hoor. Ja, dat gaat stukken eh, beter. Hey, terug naar jou. Dankjewel eh, Jonas eh, vanaf de ijsbaan op het ijs hier in het Zandvoortse. Tot vijf uur ben ik bij je met de Nederlands top 40. En we zijn alweer toegekomen aan de top 3 van deze week. Maar niet voordat ik nog wat heb eh, verteld over eh, Charlie Poet. Want eh, Charlie Poet die is bedrogen. Want de liefde tussen Charlie Poet en Bella Thorne is maar van korte duur geweest. De zanger is namelijk achtergekomen dat hij bedrogen is. Ja, eerder deze week verschenen foto's van het stel op het strand van Miami. De twee werden geknuffeld en zoenend op de foto gezet. Eh... Eh, en dat zorgde voor eh, verbaasde gezichten van de fans. Bella had namelijk een maand eerder nog een relatie met acteur Tyler Posse en woonde ook bij hem. Nou, fans eh, van deze artiest informeerden hem dat Bella nog wat met hem had. En dat de relatie nog helemaal niet voorbij is. Nou, ik kan gewoon niet geloven, zegt hij, wat ik lees. Ik ken Tyler niet persoonlijk, maar hij hoort niet zo behandeld te worden. Zo reageerde hij. Hey, tot zover het eh, nieuws eh, van de artiesten. Zo direct om de klok van eh, vijf 5 uur zal Hans Wassenaar de draaitafel gaan overnemen. En ik ben wel benieuwd Hans, wat ga je allemaal doen eigenlijk? pak een microfoon. Ja, pak een microfoon erbij. Wat ga je allemaal doen in je uitzending straks om 5 uur? Oh, hij staat uit de microfoon. Oh, dan moet je hem wel aanzetten gewoon. Ja. ja, dat wist ik niet. Nou, wij, gaan in ieder geval wat nieuws en het nieuws en veel lekkere platen. Ja, zoals? Ja, zeker. En het eh, weer voor het komend weekend. Heb je veel kerstmuziek al eh, klaarstaan? Wat zeg jij? Heb je veel kerstmuziek klaarstaan? Ja, nou dat weet ik niet. Kijk, de muziek wordt verzorgd door iemand anders. Dat doe ik niet zelf. Oh, maar ja, die is er nog niet, dus we weten niet wat hij gaat draaien. Ah, oké, nou we gaan vanzelf meemaken. Zo direct eh, om de klok van uh, 5 uur Hans Wassenaar met de Zandvoort draait door. En uh, daarna zal eh, het stokje overgenomen worden door uh, de Beachmasters FM, zullen we maar zeggen. Hey, de top 3 dan van deze week gaan we aan beginnen. Maar niet voordat ik heb laten horen hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. Nummer 2. Breakdown op vrijdag. vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week op uh, nummer 3 Clean Bandit. Samen met uh, Jean-Paul en Anne-Marie. Degene die in Nederland op nummer 1 staat. Rockabye is dit. True ah, frustration, clean bandit, China ball, and Marie thing made them air.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 Hey, voordat we naar de nummer 2 gaan... heb ik wel nog wat te vertellen over weer een artiest die uit de groep is gestapt. Want ze is nog maar een paar dagen uit Fifth Harmony. En inmiddels is al duidelijk dat er een eigen album van uh, Cabello in de maak is. Dan heb ik het natuurlijk over Camila Cobe Cabello. Het was een eh, zware week voor uh, Camilla en eh, voor alle fanatieke Hermanizers natuurlijk. Afgelopen zondag werd duidelijk dat de zangeres het boek Fifth Harmony had gedaan. Nou, de overgebleven leden van de groep uh, eh, vertelden dat ze niet op de hoogte waren van het vertrek. En eh, daarna begon het uh, modderige gooien over en weer. Ja, een platencontract zou Cabello niet meer hoeven te regelen... want alle zangeressen zouden volgens Entertainment Weekly al een deal hebben bij Epic. En daar maakte deze dame nu dus handig gebruik van. Nou, binnenkort eh, zal er eh, vast wel een eh, nummer van haar in de hitlijsten terecht gaan komen. Hey, de nummer 2 dan van deze week gaan we voor je draaien plaat die nieuw binnengekomen is op de tweede plaats. Vorige week nog op 5. 16 weken ondertussen alweer in de lijst. Melvin, dankjewel. En <laughs> ondertussen gaat een van de ijsmeesters het ijs verlaten. Nee, ehm, ja, de nummer 2 dus van deze week. Passenger is dat met Anywhere.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 Want volgens mij, als ik zo kijk, zit er eh, totaal geen eh, logica in eh, wie welke kant op schaast. Maar het leuke is, sinds die kerstboom bestaat, is volgens mij sinds een jaar of twee nu, één, twee jaar, zoiets gaat iedereen wel hondje schaatsen. Dat vind ik wel weer grappig. Het wordt steeds donkerder op de ijsbaan hier in Zandvoort. En kijk of Jonas weer een plekje heeft gevonden daar. Ja, ik sta veilig aan de kant voor de eerste keer dat ik het deed waren bijna mijn tenen weg. Dus uh, dat kan ik nog een keer doen. Ja, het is wat rustig aan het worden. Hè? Er wordt etenstijd. Dus de kindjes gaan lekker met z'n allen naar huis toe. Ja. En ik heb hier het jongetje weer wat een SO naar zijn moeder doet. Geen SO meer hoor, want weet je waar ik dan altijd aan moet denken met een SO? Nou, zeg het eens. Een uh, tentamen, zo noemden wij dat op school altijd, een SO. Of, SO-week. Oh, maar hij heeft het nu veranderd naar een shout-out. Oh ja, dan is het duidelijke dat voor. Uh, is eh, <laughs> ook geen 18 meer. Oh, ik krijg ook een shout-out naar mezelf. Ah, wat leuk. hey, eh, oh. misschien is het leuk om... Eh, ja, ik weet het niet. aan de ijsmeester te vragen die naast je staat hoe, hoe hij het bevalt. Een van de vrijwilligers van de ah, ijsbaan. de ijsbaan misschien wil hij me te woord staan, je weet het maar nooit. Loop er even heen. Kan ik een woordje vragen? <laughs> een woordje? Welk woordje? <laughs> hij verstaat me niet. Wacht even hoor, zet ik hem even harder daarbij. Eh, versta je het nu wel? Versta je me nu wel? Ja. Wat is jouw eerste indruk hier van de ijsbaan Zandvoort? Hartstikke leuk, joh. Ja, want hoe lang doe je het nu al? Hoe lang, doe je, hoe lang doe je het al? Vanaf het eerste begin, bij de eerste ijsbaan. Dat is eh, zes jaar geleden uit mijn hoofd. Langer. Oh, zeven. Ik moet mezelf verbeteren. Nou, volgens mij was de allereerste ijsbaan... Eh, waren dat nog plastic platen die op het Gasthuisplein lagen. Maar ik denk dat hij bedoelt de eerste ijsbaan hier eh, in het centrum eh, van eh, Zandvoort. het eerste koude ijs. Ah, Oké, <laughs> het eerste echt ijs. Ja, heb je ook nep ijs dan? Ja, ja, die waren die platen een paar jaar geleden. Ja, maar dat zijn platen, dat is ook weer geen ijs. Ja, nou, wat jij wil, je hebt gelijk. <laughs> Oh, hey, Jonas, bedankt tot zover op de ijsbaan. Ik eh, ben weer uh, erg om met jou geweest. Zo direct uh, hoor je hem weer om 7 uur natuurlijk met zijn programma. En zo direct om de, de klok van 5 uur zal Hans met zijn vrienden het draaitafeltje overnemen van hem En dan twee uur lang Zandvoort draait door laten horen. Wij gaan naar het laatste nummer van deze top 40. De nummer 1 van deze week. Die is in de handen van iemand die al pas acht weken lang in de lijst staat. Vorige week eh, stond eh, deze beste man ook al op een eh, nummer 1. Deze week dus weer in heb ik het over niemand minder dan Robbie Williams met Love My Life. Acht weken lang in de hitlijst. deze week dus op nummer 1 in de Euro Breakdown. De Europese top 40 hier op ZFM Zandvoort. I love my love. finally I'm where I wanna be. De nummer 1 van uh, deze week, Robbie Williams met I Love My Life. 20 e jaargang, aflevering 51 van vrijdag 23 december 2016. Zitten weer op hier van de Euro Breakdown. Deze week hadden we 12 stijgers, 12 zittenblijvers, 14 dalers en uh, twee nieuwe binnenkomers. Dit was ook meteen de laatste uitzending eh, van eh, dit jaar van de Euro Breakdown. Volgende week zal ik weer staan vanaf 12 uur met de Eurohit, de top 100 van 2016. Zo direct veel plezier bij Zandvoort Draai door met Hans en zijn vrienden. En ik zeg bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei doei! Uh, Stadler? Yeah, what? Is that it? Yes, it's over. How'd you like it? Uh, I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. ZFM wenst jullie allemaal fijne